Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op het Centraal Station in Den Haag is een man van 26 opgepakt. De reden is een filmpje op Facebook waarin hij een aanslag lijkt aan te kondigen... op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV over de profeet Mohammed. Of op het gebouw van de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders zegt op Twitter dat iemand naar Nederland is gekomen om hem te vermoorden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zou hem dat vanochtend hebben verteld. De melding over het filmpje kwam gisteren binnen bij de de politie die onmiddellijk een onderzoek begon. Dat leidde vanochtend tot het aanhouden van de man. Hij wordt vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De leefomstandigheden in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos zijn zo slecht dat kinderen er zelfmoord proberen te plegen. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie stelt dat het kamp het toneel is van extreem dodelijk geweld, overbevolking en weerzinwekkende hygiënische omstandigheden. In het Moria-kamp zitten ongeveer 8000 mensen. Het is voor 2000 vluchtelingen bedoeld. Sommige mensen zitten er al jaren. Het wiskunde-examen van een leerling van de Rientjes-MAVO in Maarsen moet opnieuw worden beoordeeld. De rechter heeft dat bepaald. De jongen had één fout te veel, maar twee correctoren waren het niet eens over één opgave. De een gaf er één punt voor, de ander twee. Een derde corrector moet nu van de rechter bepalen of hij alsnog dat tweede punt verdient en zijn VMBO-diploma kan halen. Een deel van de buit van een inbraak bij de dienstvervoer en ondersteuning in Zutphen eind juli is teruggevonden bij een inval in een woning in Otterlo. Er is nog niemand aangehouden. Bij de dienst van justitie waren onder meer vuurwapens gestolen. Of die ook zijn teruggevonden, wil de politie niet zeggen. Het weer, vanavond en vannacht droog. Morgenochtend begint het in het zuidwesten te regenen. In het noorden en oosten schijnt eerst nog de zon. Daar wordt het 23 graden. In de rest van het land rond de 20.